Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Rusland staan 19 mensen terecht voor een bloedige aanslag in een concerthal bij Moskou. Vorig jaar maart drongen gewapende mannen de Kroker City Hall binnen. 149 mensen kwamen erbij om het leven en er vielen ruim 600 gewonden. Hoewel IS de aanslag heeft opgeëist, ging Rusland ervan uit dat Oekraïne erachter zat, vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het was niet alleen Poetin, maar dat waren ook verschillende vertegenwoordigers van de veiligheidsdiensten destijds. Die zeiden er niet aan te twijfelen dat Oekraïne hierachter zat. Er werd ook gewezen op het feit dat de hoofdverdachten in een auto eh, waren gevlucht in de richting van de Oekraïnse, maar trouwens ook de Belarussische grens. Daar zijn ze toen eh, aangehouden, zwaar in elkaar geslagen, mishandeld een oor afgesneden bij een van hen. In de officiële aanklacht van de aanslag in Moskou staat ook dat Oekraïne daarbij betrokken is. Maar daar is geen enkel bewijs voor. Een man van 21 die drie weken geleden een huis binnenreed in Beek en Donk... is aan zijn verwondingen overleden. Dat bevestigt de politie. Het ongeluk gebeurde in de nacht van 14 juli. Daarbij raakte de man zwaar gewond en ook de gevel van het huis zwaar beschadigd. In de auto zou een cilinder met lachgas zijn gevonden. Maar of de man onder invloed was, daar is eh, nog niks over duidelijk. De politie wil daar vanwege de privacy van het slachtoffer niks over zeggen. En in Limburg is vanochtend een gestolen vrachtwagen uit België in de Greppel beland. Die vrachtauto die was gestolen bij een bedrijf in België. En had een lading van 25 ton aluminium en kwam binnen via de A67. Bij Kronenberg in Limburg kreeg de wagen een stopteken van de politie. En toen de dieven dat zagen, sprongen ze uit de rijdende vrachtauto... en belandde de truck in de greppel. De dieven zijn gelijk opgepakt. Weet je dat ook weer?